Kees Groot met het NOS-journaal. De toren van de monumentale Laurentiuskerk in het centrum van Weesp is door een felle brand deels ingestort. Van de 25 meter hoge toren is de bovenste 8 meter naar beneden gekomen. Op foto's is te zien dat de brand boven in de toren begon. Daar zouden eerder vandaag mensen aan het werk zijn geweest. Voordat de torenspits instortte zijn omwonenden uit hun huizen gehaald. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. De Laurentiuskerk in Weesp is sinds 2014 niet meer in gebruik bij de plaatselijke parochie. Er zijn plannen om de kerk om te bouwen tot yogastudio en horecagelegenheid. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Oekraïne-referendum is er direct een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Kamerlid Bontes van de groep Bontes van Klaveren wil dat het kabinet opstapt omdat het geen duidelijk nee zegt tegen het verdrag met Oekraïne. Zijn motie kreeg alleen de steun van PVV en 50PLUS. Het kabinet liet vorige week weten dat het langer de tijd neemt om een oplossing te vinden. Als het verdrag op een aantal punten wordt aangepast, wil het kabinet toch tekenen. De Tweede Kamer is akkoord met het langer bewaren van kentekens die zijn geregistreerd met een camera. Die moeten nu nog binnen 24 uur worden gewist, maar in het wetsvoorstel wordt dat verlengd tot vier weken. Criminelen opsporen moet daardoor makkelijker worden. Organisaties die zich inzetten voor privacybescherming vinden dat de wet te ver gaat. In Ter Apel is per direct een alcoholverbod afgekondigd. Binnen de bebouwde kom van het Groningse dorp mag geen alcohol meer worden gedronken. Inwoners hadden geklaagd over overlast. Met name asielzoekers zouden al drinkend onrust veroorzaken. Het is nog niet duidelijk welke straf mensen krijgen die toch op straat in Ter Apel alcohol drinken. Het weer aan de kust buien. Vannacht gaat het vooral in het noordoosten licht vriezen met kans op gladheid en mist.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 Ja, ja. Alweer een popzanger, maar hij zingt ook jazzy hoor. It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around. Find be sad thinking of you. Some mothers I've seen, it had to be. you're seven too. But with all your faults, it's you I adore. When you stand up, your hands touch the floor. It had to be Somewhere Over the Rainbow, dat herkende ik daarin, luisteraars. Harry Nielsen met It Had To Be You. We gaan eventjes eh, naar een heel andere eh, stad eh, dan Zandvoort. We gaan namelijk naar Manhattan. En dat doen we samen met Diana Washington. and balmy breezes blow to and fro. And Ik ben er nooit geweest in Manhattan, maar dankzij Diana Washington waren we er toch een heel klein beetje. We gaan even eh, over naar een stukje, eh, zoals eh, Herb Albert het zelf noemt, Easy Latin Jazz. En dat doen we normaal nooit op zondag, maar met Herb Albert, Never on Sunday. ja, het staat echt op het album eh, Easy Latin Jazz. Nou, eh, ik werd er een beetje doozy van. Nou, gelukkig heb ik dan Benny Carter en die helpt me daar helemaal overeen met doozy. heet Pet eh, Pat Cat Swinger. En eh, de artiest, of de groep, heet ook Pat Cat Swinger. sleep at back in her song guitar. find the happiness I seek. When we're out together, swinging cheek to cheek. dancing. Out together dancing cheek to cheek. Ja, best wel lekker gezongen hoor. Eh, VOZ staat er op de hoes. Eh, waar het precies voor staat, weet ik niet. Maar eh, ja, het nummer kennen we natuurlijk allemaal. Dancing Cheek to Cheek. heet eigenlijk gewoon Cheek to Cheek. Dat is de titel van het nummer. We gaan eventjes onder de zeespiegel, luisteraars. met niemand, dan, niemand minder dan Bobby Darren. beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ship that goes sailing somewhere beyond the sea If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far. just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. just as before. Happy we'll be beyond the sea. met eh, Bobby Darren. Uh, eh, eens even kijken, luisteraars, wat ik nog meer voor u had staan. Ja, natuurlijk, eh, ik, ik, vind af en toe ook wel eens muziek... wat wordt gebruikt bij achtergrond van bepaalde series op televisie. En populaire series ook soms. Waaronder bijvoorbeeld die A-Team. Nou, dit is de, het thema uit die A-Team. En best wel passend in een jazz-uitzending. vertolkt door Dominic Hauser en Mike Post. de liefhebbers van eh, een jazzy big band... en de liefhebbers van die A-team. Beide aan hun trekken. Nou, hoe mooier kan je het hebben, zou ik zeggen. We gaan eh, natuurlijk weer over naar een stukje eh, meer onvervalste jazzmuziek. En dat doen we met Count Basie. Splanky. Count Basie met Spanky. George on My Mind, een nummer wat er eh, zoveel gecoverd is door zoveel artiesten. Ik heb er natuurlijk een hele mooie uitvoering van, van eh, Ray Charles. Eh, maar ook Willie Nelson, de countryzanger Willie Nelson... heeft zich aan het nummer gewaagd. En dat vind ik zo vertederd. ik ga het u toch laten horen. Georgia, Georgia. The whole day through. And just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads by Georgia, Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. is wel een hele aparte uitvoering van George on My Mind. Willie Nelson was dat, countryzanger van oorsprong. Maar eh, hij is er ook best in staat om eh, dit op een hele gevoelige jazzy manier... Uh, ter horen te brengen, George on My Mind. nummer kan eigenlijk nooit stuk, dus je moet het wel heel slecht doen... wil dat niet lekker klinken allemaal. We gaan genieten van George Michael, want ook die doet aan zwingen. you. Ja, Die man heeft toch meer in huis dan uh, waar in hem credits voor geeft. Eh, George Michael met eh, I Remember You. 7 come 11. James Morrison and orkest. James Morrison was dat met de Melbourne Symphony Orchestra. Een lekker zwingend nummer. We gaan uh, eventjes nog luisteren naar Joni Mitchell. Dat heb ik beloofd en nu ga ik ook, eh, die belofte ga ik waarmaken. Het is, uh, je zou het kunnen noemen een jazzwalsje. misschien zegt u van nou, ja, moet dit nou in een jazzprogramma? Nou, ik vind van wel, want ik vind het zo'n mooi nummer. En het geeft mij werkelijk kippenvel. Ik hoop dat u eh, dezelfde ervaringen heeft. En eh, ga maar even lekker rustig zitten en geniet van Answer Me, My Love. can start anew. In my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. try Er is genoeg wind, maar heel een hoop mensen verlangen... toch nog een klein beetje naar de zomerwind, de summerwind. Nou, hier is Russell Watson. Die geeft toch weer een beetje de zomerwind terug. The summer wind came blowing in From across the sea It lingered there to touch your hair walk with me all summer long we sang a song as we strolled the golden sand two sweethearts sang the summer wind like painted kites those days and nights went flying by the world was new beneath the blue umbrella sky then softer than oh it called to you that I lost you too. I lost you to the summer wind. ontspannen. De Summer Wind. We gaan alweer het laatste nummer opzoeken, luisteraars. Want het is eh, niet anders. De klok van 12 uur komt eraan. Dan uh, betekent dat het nieuws voorbij gaat komen. En eh, ik ga afsluiten met een nummer van Paul Enka. Want die heeft ook als geen ander zo'n prachtig swingalbum opgenomen. It Smells Like Teen Spirits. Paul Enka. En ik neem afscheid van u. Een hele fijne zondag. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer wat mij betreft. Dag. guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, a albino, a mosquito. worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed.